uur. Citywijkers met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft opnieuw de Russische invasie in Oekraïne veroordeeld in zijn eerste State of the Union. Dat is de jaarlijkse toespraak van de president met de stand van zaken in het land en zijn plannen voor het komende jaar. Biden zei dat Rusland vroeg of laat de prijs zal betalen voor de oorlog in Oekraïne. Volgens de Amerikaanse president heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin zich verkeken op de eensgezindheid in de wereld na de invasie. Biden kondigde verder aan onder meer Russische oligarchen aan te willen pakken. In zijn toespraak maakte president Biden ook bekend dat de VS het luchtruim sluit voor vliegtuigen uit Rusland. De Amerikanen sluiten zich daarmee aan bij onder meer de Europese Unie... dat eerder ook al het luchtruim voor Rusland sloot. Door een Russische aanval met een kruisraket op een wooncomplex in de Oekraïnse stad Zhytomyr... zijn vier mensen om het leven gekomen. Onder hen is ook een kind, meldt een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Volgens hem had de raket eigenlijk een luchtbasis in de buurt moeten raken. Het Russische ministerie van Defensie kondigde gisteren aan regeringsgebouwen te gaan beschieten. België heeft de ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev gesloten vanwege de veranderende veiligheidssituatie. Het personeel heeft Oekraïne inmiddels ook verlaten. De bijna 300 Belgen die nog in Oekraïne zijn kunnen terecht bij verschillende grenspunten in buurlanden. De overige bevoegdheden van de Belgische ambassade in Kiev zijn overgenomen door de ambassade in Polen. Ander nieuws, er is nog 4 miljoen aan edelmetaal zoek na de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord in mei vorig jaar. Ook lopen nog vier overvallers vrij rond, zei de politie in opsporing verzocht. In het tv-programma werden beelden van hen verspreid. De overval eindigde in een vuurgevecht met de politie in een weiland in Broek in Waterland. Daarbij overleed een van de overvallers. Het weer droog met op verschillende plekken wat bewolking. Later breekt de zon door en dan wordt het rond de 10 graden.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 Je hebt meer stijl dan Kanye Was altijd al op mijn nee op Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee Neem jou naar Tokio, naar Londen ja jij bent mijn beste helft Jij bent mooier dan Kylie, ik wil jou als mijn wifey Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A.